Goedenavond, ik ben Ryan en dit is het nieuws van NOS op 3. In Duitsland is een hele boerenprotestweek van start gegaan. Door het hele land voeren boze boeren actie tegen bezuinigingsplannen van de regering... Die gaat voorlopig niks meer aanpassen, denkt correspondent Charlotte Waaiers. Ze vinden het al heel wat dat ze al een deel hebben teruggedraaid. Ze zeggen nu is het eerlijk, dit was fair. Eh, en ze hebben ook al gezegd, meer zit er voorlopig niet in. We moesten ad hoc grote miljardensommen einsparen. Hij bedoelt eigenlijk eh, het oordeel van vorig jaar... waardoor een streep door een deel van de begroting ging... waardoor dat tekort is ontstaan. Dat is er gewoon, daar kunnen we niet omheen. We moeten wel bezuinigen, dit hoort erbij. Niet alleen trekkers blokkeerden vandaag de wegen in Duitsland. Er stonden ook vrachtwagens stil, want ook zij worden geraakt door de bezuinigingen. Er zijn weer twaalf Nederlanders Gaza uit, zegt het ministerie van Buitenlandse Zaken. Dat hebben ook nog, die hebben ook nog contact met tientallen andere mensen die weg willen uit de Gazastrook. Sommigen daarvan hebben een Nederlands paspoort, anderen komen in aanmerking voor gezinshereniging. Een man van 21 is opgepakt voor fraude. Hij werkte al een tijdje bij de Belastingdienst... en zou toen onterecht voor tienduizenden euro's aan subsidies hebben uitbetaald. Een bank merkte dat, na het ontvangen van het geld... dure aankopen werden gedaan op webshops. Van dat geld zouden verdachten volgens justitie... onder meer dure telefoons en een Rolex hebben gekocht. Frans Beckenbauer is overleden. Hij was een icoon in het Duitse voetbal. voormalig commentator Evert ten sprak hem regelmatig... en schreef een boek over de halve finale van het EK in 1988 tussen Duitsland en Nederland. Beckenbauer was toen bondscoach van Duitsland. Toen kwam hij na afloop, toen Nederland dus won... en dat heel pijnlijk was voor de Duitsers... kwam hij in de spelersbus van het Nederlands elftal... en toen zeiden jullie hebben verdiend gewonnen... en ik wens jullie succes voor eh, de finale. Nou, dat is toch groot? Bekkenbouwer was al langer ziek, maar was 78 jaar. Dan het weer, temperatuur rond het vriespunt, maar door de wind voelt het kouder.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 Ja. ja, dat is het. <laughs> Ehm, maar goed, eh, we gaan het ook eh, over jou hebben en over je muziek. Ehm, maar laten we eerst eh, bij het begin beginnen. Ja. Want het meest actuele is dat jij <laughs> bijvoorbeeld wel het vuur uit je slof hebt gelopen...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 wat al die andere... Eh, ja, dat, ja. er is volgens mij in totaal iets van 36.000 plus nog wat euro opgehaald. Ah. en ik had 17.000 ja, ruim 17.000 euro. Ja, En Wat, wat doe je dan allemaal om, om dat geld bij elkaar te krijgen?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 Eh, en dat is eh, de, een band hier uit de, eh, de buurt. Ze zijn hier ook ooit geweest in deze studio. waarbij het een beetje een rustige indie is. Dat, dat is een beetje de, de vergelijking. En nu ga ik het nog een keer proberen.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 Nakata, a web question to destroy my and problems. Movie invitation, stop me well. Well, I know what did you say? Just tell me what's in your eye, but I can't defend. From the beating it at night and day.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 This train I'm on, it keeps rolling on. This way of living drives me crazy. het is eh, tot de laatste snik. Als de, het laatste eh, stukje akkoord heeft eh, geklonken, dan gaan we klappen. Want zo werkt dat altijd hier.